Jan van der Putten met het NOS-journaal. De komende dagen wordt het beslissend voor Griekenland. Op de eurotop gisteravond kreeg premier Tsipras de boodschap... dat hij donderdag met een nieuw hervormingsplan moet komen. In de dagen daarna kan dat worden besproken... en zondag is er een beslissende top met de leiders van de 28 EU-landen. Bondskanselier Merkel zei gisteravond dat ze niet optimistisch is. Dat we zondag een extra top hebben geeft aan hoe ernstig de situatie is, al dus Merkel. De Franse president Hollande zei dat Griekenland met geloofwaardige voorstellen moet komen. Volgens premier Rutte moet er een wondertje gebeuren om een vertrek van Griekenland uit de eurozone te voorkomen. De premier van Servië, Vucic, gaat zaterdag naar Srebrenica. Daar wordt herdacht dat de enclave 20 jaar geleden door de Bosnische Serviërs onder de voet werd gelopen. 8000 moslimmannen en jongens werden toen vermoord. Vucic's bezoek is omstreden. Tijdens de oorlog in de jaren 90 was hij een fel nationalist. Servische studenten vinden dat hun premier niet naar de herdenking in Srebrenica moet gaan, omdat dat schadelijk zou zijn voor de nagedachtenis van de Servische slachtoffers. Een telegram van Herman Geuring aan Adolf Hitler heeft op een internetveiling 50.000 euro opgebracht. Geuring stuurde het in de nadagen van het naziregime. Hij stelde voor dat hij de macht van Hitler overneemt. Hitler noemde hem daarna een landverrader en liet Geuring arresteren. De opbrengst van 50.000 euro voor het telegram is veel meer dan de 1800 waar het veilinghuis op hoopte. Op een woonwagenkamp in Sint-Oederode in Brabant is gisteravond een man doodgeschoten. De politie vermoedt wie het is, maar wil er nog niets over zeggen. Ook over de aanleiding is verder niets bekend gemaakt. Er zit één verdachte vast. Het woonwagenkamp in Sint-Oederode is maar klein, er staan vier wagens. Het weer nog, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 14.